Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Een artikel van Forum voor Democratie-leider Baudet... in een Amerikaans politiek tijdschrift... valt slecht bij D66, SP en GroenLinks. In het stuk over een werk van de Franse schrijver Welbeck... lijkt hij zich uit te spreken tegen abortus, euthanasie en werkende vrouwen. Dat schiet sommige politici in het verkeerde keelgat... D66, GroenLinks en de SP vinden dat Baudet een stap terug in de tijd maakt op het gebied van vrouwenrechten. Baudet zelf begrijpt de ophef niet en vindt dat er over één zinnetje ophef ontstaat. De Nederlandse chipfabrikant NXP stopt deels met het leveren aan het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het gaat om producten die onder de Amerikaanse sancties vallen. Die sancties werden ingesteld omdat Amerika het Chinese bedrijf beschuldigt van spionage. NXP zegt niks anders te kunnen doen dan zich aan internationale wet en regelgeving te houden. Het bedrijf zegt de teruglopende inkomsten door de maatregel te moeten compenseren... door bijvoorbeeld vaker via Skype te gaan vergaderen. Het lijkt erop dat het iets beter gaat met de bijen. Uit de jaarlijkse enquête van de Universiteit van Wageningen onder bijenhouders... blijkt dat deze winter ongeveer 9 van de bijen is doodgegaan. In de twee jaar daarvoor was dat nog rond de 15 Volgens een van de onderzoekers is de mate waarin wintersterfte optreedt... een indicatie van de gezondheid van bijenvolken. Tot 2013 was de bijensterfte nog een stuk hoger, meer dan 20 procent. De Zeelse badplaats Renesse krijgt mogelijk het eerste rookvrije strand van Nederland. Vanaf 1 juni mag op een deel van het strand niet meer gerookt worden. Het gaat om een stuk van 500 meter. Bezoekers die de rookvrije zone betreden worden er met borden op gewezen. Handhaven wordt lastig omdat er geen wettelijk verbod bestaat op buitenroken. De initiatiefnemer hoopt vooral dat bezoekers bewuster omgaan met sigarettenpeuken op het strand. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, wel blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. En een kwartier vertraging op de A7 van Zaandam naar Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder is het druk tussen Akersloot en Heilo. Daar 10 minuten tijdverlies. Dat geldt ook voor de A10 richting knooppunt Koenplein... tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Geuzenveld 10 minuten tijdverlies. Op de N200 van Amsterdam naar Halfweg een kwartier vertraging tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Ook een kwartier oponthoud op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Daar rijdt het langzaam tussen industrieterrein Zandhorst en noord En op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk doe je er 10 minuten langer over voor de aansluiting met de N244.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 We zijn weer twee uur lang bij je met een show bomvol met country muziek van bekende en minder bekende artiesten uit Nederland, uit het buitenland en hebben natuurlijk de hits en ook nog de classics voor je. En daarnaast ook wat Amerikanen en wat bluegrass. We heten al onze Nederlands sprekende luisteraars hartelijk welkom. En also a great welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Hope you like the show. Wat hebben we deze keer allemaal voor jou? Nou, we hebben, uh, we hebben het geweten hoor. Ik had op Facebook had ik een oproepje gezet voor het volgende Spotlight album. En dan kon je kiezen uit twee albums. En dat ene album was uh, That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belt. En Blood Harmony van The Daughters of Justice. Nou, het is een nek-en-nek race geworden. Dat betekent dat je deze week uh, Spotlight album hebt. That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belt. En dan gaan we volgende week met The Daughters of Justice doen met Blood Harmony. Eerlijk is eerlijk. Laten we dat gewoon zo even stellen. Dus daar ga je straks twee nummers van horen elk uur. En natuurlijk in de tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat. Americana, daar gaan we mee verder. Cass Murphy en Soft Hearts en daarna Travis Tritt met de Country Club. As a young man, he made a lot of wrong turns. And after a few years, he found himself living out on the street. Well, one day while he was out bumming change, he come across a stranger. And that stranger helped him get back on his feet. Some people living hard lives, do it with a soft heart. When you're living with a soft heart, sometimes you can see the light. Some people living hard lives wanna step out of the dark. If you wanna do it right, try living with a soft heart. beat-up truck with a man in wore-out jeans. It's five o'clock before Friday night, and here's where the fun begins. So don't worry about your reputation, cause you can tell all your friends. And I'm a member of the country club. Country music is what I come. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Rebels on the Run hoorde je Montgomery Gentry met Tiddy's Beer. welke man zou dat biermerk niet willen drinken? Ik vraag het me af. Um, de hits van toen en de hits van nu. En voor de hits van nu gaan we verder met Kelsey Ballerini. Hier is Miss Me More. I retired my red lipstick cause you said you didn't like it. I didn't wear my high heel shoes cause I couldn't be taller than you. I didn't wanna lose my friends, but now it's hard to even find out what you wanted, ain't it? It's what you wanted. I thought I missed you. I thought it hurt me. Thought I'd miss you. I thought I miss you, but I miss me more. I miss my own beat to my own snare drum. I miss me more. I miss my own sheets in the bed I made. I turned them up to 10, and then I played them all again. Kelsey Ballerini en Miss Me More. En wat me opvalt, ik kijk regelmatig kijken naar de Billboard Country Top 25 in Amerika. Dat er zo weinig dames op dit moment in staan. Dit was er in ieder geval eentje van Kelsey Ballerini en Miss Me More. Ja, bij Nashville is het ook natuurlijk af en toe tijd voor bluegrass. En eh, dat gaan we doen met The Wooks. Ze maken Kentucky Rhythm en Bluegrass muziek. En dit nummer is Union Pacific. Pacific out on the broad high plain. I'm off to make my fortune where nobody knows my name. They shipped us up to Boston in the spring of 65, hauled us to Nebraska. We Pacific, out on the broad high plain.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 sounds like whispering to me, carrying your name. And I could have waited a day longer to say. drum every single day you come. uit Nederland van het trio Lovers and Lions. En dit was Stay Close to Me. Ze zijn vorig jaar zijn ze naar Nashville geweest en op 29 mei kun je de Nashville Sessions gaan beluisteren. Wil je weten waar dat allemaal is? Kijk dan eventjes op concordia.nl. De zaal is in ieder geval open om kwart voor negen en de aanvang is om negen uur. En dat belooft zeker wat te worden, want ik vind deze stemmen heel mooi bij elkaar klinken. Dus heb je niks te doen? 29 mei in Concordia Lovers and Lions, de Nashville Sessions. En wil je er nog even wat meer over weten, kijk dan inderdaad even op concordia.nl. Dean Brody, daar is het nu tijd voor geworden. Hij is een zanger uit Canada en heeft al diverse awards in Canada in de wacht gesleept. Dit is zijn nieuwste single, Black Sheep. I was raised in a small town, underneath the steeple. Raised with a good book in my hand. Though I love the shepherd, I didn't mix well with his people. So one day I jump the fence to find new lands. I'm just a black sheep looking for a family. Others just like me wandering around. I'm just a black sheep out here in the Badlands, hoping I ain't too damn lost to be found. I hate just like me thinking about my shepherd, I broke his big old heart to see me stray. But if I know the hound of heaven, he's left the flock to find me, and when he tracks me down, I'll happy, happy day. Cause I'm just a black sheep looking for a family, others just like me. that day comes and he takes me to his throne on that mountain. He'll say, Welcome home, son, your family. And I'll turn round and I'll look out on his heaven of millions, on a sea of black sheep, just like me. tijd wel bijna een gospel-einde. Dean Brody met Black Sheep. In Nashville houden wij natuurlijk altijd rekening met onze Nederlandse artiesten. Daar besteden wij natuurlijk heel veel aandacht aan als zij nieuwe singles uit hebben. Zoals ook de volgende artiesten, Sylvia Amé. Op 25 oktober van dit jaar komt haar eerste EP Superhero uit. En eh, je kan aan haar muziek kan je misschien wel een beetje merken dat zij ontzettend geïnspireerd is door Taylor Swift. Dit is dus haar nieuwe single, Wanted. A king eyes from across the room. Secret smiles, man, just for me and you. Brushing shoulders in a taxi backseat. You're slowly trying to get closer to me. I can feel the tension. me goodnight. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. A oh, Nashville Country Classic. Don't tell me your troubles, I got troubles of my own. Don't tell me your troubles, just leave me alone, leave me alone. Go on home, tell it to a friend, I got troubles of my own. You say your sweet love's left you, what you think about me? I got them same old heartaches, the same old miseries. Leave me alone. Go on home. Tell it to a friend. I got troubles of my own. It happens to the best of us. That's what they always say. So take it, boy, like a man. And don't stand in my way. Tell me that she's no good. She's the meanest she can be. Written all over your lonesome face, saying heartbreak fool can see. Leave me alone. Go on home. Tell it to a friend. I got troubles of my own. what they always say. So take it, boy, like a man and don't stand in my way. You tell me that she's no good, she's the meanest she can be. It's written all over. Toen Country Classic uit 1959. Don Gibson en Don't Tell Me Your Troubles. En van de hits van toen gaan we naar de hits van nu. Hier is Mary Morris met Girl. trying to find for me. Someone who knows the pain I felt and gives their love for free. I know she's out. the Dat was Rick Ferris met zijn nieuwste single Breaking in a Lonesome Bluegrass hier bij Nashville. Het is tijd geworden voor het Spotlight album en voor dit album is zelfs 264 keer gestemd. Dus je kan met recht zeggen dat ze een hele grote fanbase hebben. Fuzzy en the Rust Bells, daar hebben we het over. Dit is hun debuutalbum That Sweet Song. Ze maken een mengeling van Americana, folk en country en ik heb al regelmatig in de show wat van hun gedraaid. En ik vond het tijd worden om te kijken of het ook nog eens een Spotlight album kon worden. En jawel hoor, deze week dus inderdaad het Spotlight album hier bij Nashville. Je gaat achter elkaar luisteren naar That Sweet Song en daarna American Tattoo. Dit is het Nashville Spotlight album. I was walking in a daydream Lost in circles till I came Into a place where I could look on the newspaper page. Today's headlines all inked in gray. But sooner or later, the pages they'll fade. ashes to ashes, cradle to grave. A little boy's innocence sees no lines. Just beautiful people living soul's a different point of view. What's yours is mine. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Well, I've had a wonderful career, but I think it's quite queer. so I'm writing this down in a song. a nice little twist, and I think you'll agree this is just wrong. I ain't never got the same one with Willie, and I've had cash. Jones and Toby, that man is totally gracious. But I'm thinking, damn, why not me? We could even sing it on TV. It's like him and old Julio Iglesias. up here. up and down all the highways, wherever our big buses can go. And I think that it's great to finally sing one straight, and our fans will all love it.